een week eerder al was aangehouden en daarna is vrijgelaten. Dat klopt helemaal niet, zegt de politie. Je hoort politiek verslaggever Ewald Kiviet. Wilders werd niet gecorrigeerd in het Kamerdebat... maar de politie eh, ja, voelt nu wel de noodzaak om eh, ja, hier afstand van te nemen... en te zeggen dat wat Wilders zegt eh, niet klopt... Ehm, en dat de opmerking in de Kamer geen recht doet aan het werk van de politie... en zorgt voor onnodige onrust bij betrokkenen en nabestaanden. Persbureau ANP meldt dat Wilders dus net gezegd heeft dat zijn opmerking een vergissing was en dat het hem spijt. VVD en BBB blijven voorlopig het land besturen. De twee partijen zijn nog over in het demissionaire kabinet... nadat NSC vorige week opstapte en de PVV eerder al. VVD en BBB krijgen voorzichtige steun van veel oppositiepartijen... als ze maar niet met te ingrijpende plannen komen. Ze hebben ook al afgesproken hoe de vrijgekomen ministersposten verdeeld worden. VVD levert drie ministers, BBB twee. Wie die ministers zijn, dat is nog even afwachten. En vijf jaar geleden bedacht Tijn van Negen een glijbaan voor kinderen in een rolstoel. Hij zit zelf niet in een rolstoel, maar wilde gewoon het leven van anderen leuker maken. En dat is nu eindelijk gelukt. Tijn mocht vandaag in Eindhoven de allereerste rolstoelglijbaan van het land openen. Hij mocht er zelf als eerste vanaf. 3, 2, 1, go! Martijn <laughs> zag dat zijn eh, uitvinding meteen populair is. En dat zag verslaggever Matthijs van der Wiel ook. Ik moet naar... Nee, nee, nee. Ja, zijn. Maar ik ben het eerste. Zijn jullie nou ruzie aan het maken over wie er in een rolstoel mag zitten? Ja. Ja, ja. ja. <laughs> Wie en jij mag. Ga erin. Nou, kinderen die wel een rolstoel nodig hebben zijn ontzettend blij met het nieuwe speeltoestel. Het weer vanavond in het oosten, kans op een bui. Verder is het droog, koelt af naar gaat graad 15. Morgen zonnig in het westen en oosten kan wel eens regen vallen en het wordt max 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat vooral bij Amsterdam vast door de werkzaamheden. Op de A10 Zuid en Oost richting het noorden heb je drie kwartier vertraging. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden heb je ook drie kwartier oponthoud... tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Op de A9 is de vertraging een half uur van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Alsmeer en Knopend Velzen... Van Alkmaar naar Diemen heb je een kwartiertijdverlies... tussen Bad en Amsterdam-Belmermeer. En op de A1 naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file... tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Watergraafsmeer. Verder is het druk op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn.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 De politie Amsterdam noemt uitspraken van PVV-leider Wilders over de zaak Lisa onjuist. Wilders had gezegd dat de verdachte in de zaak na een eerder misdrijf was vrijgelaten. Intussen heeft hij spijt betuigd en gezegd dat hij zich vergiste. De portefeuille van buitenlandminister Veldkamp wordt overgenomen door de VVD... Die partij krijgt ook volksgezondheid en sociale zaken en werkgelegenheid. BBB krijgt binnenlandse zaken en ook onderwijs, cultuur en wetenschap. Wie de bewindslieden worden is nog niet bekend. Tientallen gedetineerden die in de gevangenis van Sittard zaten zijn overgeplaatst. De gevangenis heeft tijdelijk tientallen cellen gesloten vanwege een groot personeelstekort. Het weer bewolkt en in de meeste plaatsen droog bij 22 tot 27 graden. Dit is ZFM. Please don't go, please don't go. Don't you know that I love you so? Say your mind and give me tonight. Let's stay together.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 One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make with his father's nine and a broken fuse. Then he walked through that classroom door. He's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that meant Chinese theater to the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in.